Lot met het NOS Journaal. Vicevoorzitter Timmermans van de Europese Commissie geeft toe dat er fouten zijn gemaakt bij het bestellen van coronavaccins. Zo was er kritiek dat Europa in eerste instantie te weinig vaccins inkocht. En ook zijn er klachten van regeringsleiders over de verdeling onder de lidstaten. In een Duitse krant zegt Timmermans dat hij na de coronacrisis wil onderzoeken wat er goed en fout is gegaan. Voor het eerst sinds de staatsgreep in Myanmar... heeft de waarnemend leider van de afgezette burgerregering... de bevolking toegesproken. Vanuit een schuilplaats zweert hij in een Facebook-video door te gaan... met de revolutie tegen de militaire koeplegers... die regeringsleider Aung San Suu Kyi gevangen hebben genomen. Hij roept de bevolking op om ook te blijven strijden. De politie van Londen krijgt kritiek op het optreden tijdens een waken... voor de vermoorde 33-jarige Sarah Everard gisteravond. Agenten pakten sommige van de honderden aanwezig hard aan... omdat ze zich niet aan de coronaregels hielden. Burgemeester Kaan van Londen noemt dat onacceptabel... en ook de Britse minister van Binnenlandse Zaken... eist opheldering van de korpsleiding in Australië is voor de tweede dag op rij een coronabesmetting geconstateerd... nadat er in het land een paar weken geen nieuwe gevallen bij waren gekomen. Een medewerker van quarantainehotels in de deelstaat New South Wales is positief getest. Gisteren bleek een arts in de deelstaat Queensland besmet. Ze had twee patiënten met de Britse variant behandeld. Sindsdien zijn er in Queensland geen nieuwe besmettingen bijgekomen. En het weer, zon en regenbuien wisselen elkaar af. In het binnenland ook kans op hagel. In het noorden blijft het wel grotendeels droog. De wind neemt iets af en het wordt rond de 9 graden.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 shine through the window on the other side Rosanna, Rosanna I didn't know that a girl like you could make me feel so sad Rosanna and I have ZFM. don't know how you do it, making love out of nothing at all.